Jelle Seubring met het NOS Journaal. Hulpdiensten hebben geen overlevenden meer gevonden... na de grote explosie bij een munitiefabriek in de Amerikaanse staat Tennessee. Naar 18 mensen werd sinds gisteren gezocht. Over het exacte dodental is nog niets bekend gemaakt. De explosie verwoestte vrijwel een heel gebouw van het bedrijf... dat onder meer explosieven levert aan het Amerikaanse leger. De knal werd ruim 20 kilometer verderop gevoeld en gehoord. Het is nog onduidelijk wat de explosie heeft veroorzaakt. In het centrum van de Duitse stad Gießen, niet ver van Frankfurt... zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een schietpartij. De schutter is op de vlucht geslagen, meldt de politie. Hoe ernstig de verwondingen zijn, is niet bekend. Volgens de politie lopen de inwoners van Gießen geen gevaar meer. Het kabinet moet zorgen voor een veilige locatie voor verkiezingsdebatten. Dat zegt CDA-leider Bontebal. Hij vindt het zeer ongewenst dat er nu geen debat mogelijk is met alle belangrijke partijen. PVV-leider Wilders heeft vanwege zijn veiligheid zijn campagneactiviteiten voorlopig stilgelegd. En daardoor komt hij ook niet naar debatten. De politie heeft meer dan 300 actievoerders aangehouden in de Rotterdamse haven. Vanmiddag werden meerdere spoorlijnen geblokkeerd. Een aantal demonstranten had zich ook vastgemaakt aan het spoor. Volgens de politie raakt het spoor daarbij beschadigd. De ME werd ingezet om een einde te maken aan de blokkades. Ian Watkins, de voormalige zanger van rockband Lost Prophets, is doodgestoken in de gevangenis. Dat melden Britse media. De 48-jarige Watkins zat een celstraf van 35 jaar uit voor misbruik van kinderen. Hij werd vanmorgen aangevallen toen gevangenen van hun cel mochten. De Britse zanger bekende in totaal 13 gevallen van misbruik. Op zijn computer werden tientallen foto's van kindermisbruik gevonden. Het weer vanavond en vannacht blijft het bewolkt en kan er wat regen vallen. Het koelt af naar 12 graden. Morgen opnieuw een grijze dag met ook kans op regen bij een graad of 16. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Dus gedaan met de files in onze regio, maar de N244, de weg alkmaar edam is altijd nog in beide richtingen dicht bij de aansluiting met de N247. Door een ongeluk op de N247 is de N247 zelf, de weg Amsterdam-Hoorn...